Trudy Vendrich met het NOS Journaal. De Nederlandse verladers vrezen een miljoenenschade nu de Rijn bij Mainz afwaarts voorlopig nog gestremd blijft. Gisteravond kwam het bericht dat er nog zeker twee weken niet in de richting van Nederland kan worden gevaren. Oorzaak is de berging van een gekapseid schip met zwavelzuur bij de Lorelei. Volgens de Nederlandse verladers dreigt bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie door een tekort aan graan in de problemen te komen. Door een gebrek aan capaciteit is het ook geen optie om de goederen over de weg te vervoeren. Normaal varen er 150 schepen per dag richting Nederland. Ze hebben een capaciteit van 2000 ton. In Istanbul is een zespartijenoverleg over het nucleaire programma van Iran zonder resultaat geëindigd. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad en Duitsland konden het met Iran zelfs niet eens worden over de datum van een nieuwe overlegronde. De gesprekken in Istanbul waren bedoeld om het overleg met Iran vlot te trekken. De verwachtingen waren vooraf al niet erg hoog gespannen, gezien de uitkomst van vorige gespreksrondes. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, China, Rusland en Duitsland denken dat Iran werkt aan een atoomwapen. Zelf zegt het land dat het atoomprogramma alleen bedoeld is om energie op te wekken. De Italiaanse kustwacht heeft bij het eilandje Lampedusa 29 Tunesiërs uit zee opgepikt. Ze waren na de machtswisseling in hun land met een bootje overgestoken naar Italië. Lampedusa is het zuidelijkste stukje Italië ten zuiden van Sicilië. De Tunesische vluchtelingen worden ondervraagd. Sinds de volksopstand zijn tientallen aanhangers van het afgezette bewind van president Ben Ali hun land ontvlucht. Snowboardster Nicolien Sauerbrei is bij de wereldkampioenschappen in het Spaanse La Molina tweede geworden op het onderdeel parallelslalom.